waarin kritiek wordt geleverd op de bezuinigingen. Tweede Kamerlid Huizing liet weten over de kwestie vragen te zullen stellen aan staatssecretaris Dekker van Mediazaken. De spotjes zijn volgens het VVD-Kamerlid de publieke omroep onwaardig. Bovendien zouden er feitelijke onjuistheden in worden verkondigd. Huizing vindt dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van publiek geld. Hij wil dat Dekker de Nederlandse publieke omroep NPO gaat sommeren direct te stoppen met de spotjes. Koningin Maxima wordt regentes als haar dochter Amalia voor haar 18e haar vader moet opvolgen. Als koningin Maxima onverhoopt niet in staat is om het regentschap te vervullen, dan wordt prins Constantijn regent. Dat heeft de regering per koninklijke boodschap voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. De kwestie van een eventueel regentschap heeft jarenlang niet gespeeld... omdat Willem-Alexander al in 1985 18 was. Nu de eerste opvolger in lijn pas 9 is, moest er nu een regentschap worden geregeld. In Parijs is ophef ontstaan doordat een poster van een film over Lady Di op een zeer ongelukkige plaats is opgehangen. reclamemakers hebben een poster opgehangen bij de ingang van de tunnel waar Diana is verongelukt. Een goede vriendin van Lady Di noemt het schaamteloos en verachtelijk om een poster juist daar op te hangen. Een paar meter verderop staat het beeld De Gouden Vlam van de Vrijheid... die het onofficiële herdenkingsmonument van Diana is geworden. Hier worden vaak boodschappen en bloemen neergelegd... ter nagedachtenis aan de prinses. Natuurgebied de Oostvaardersplassen trekt dankzij de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis weer veel meer publiek. Vorige week zondag kwamen er 1500 bezoekers. Normaal zijn dat er in deze tijd van het jaar zo'n 3 tot 500 per dag. Om de extra ducten te verwerken wordt een beroep op vrijwilligers gedaan... bijvoorbeeld voor het geven van excursies. De film ging vorige week in première. En dan het weer... Komende nacht minder wind, minimaal tussen de 3 en de 8 graden. Morgen wordt het mooi weer, 14 tot 17 graden. Woensdag wordt het ook goed. Donderdag en vrijdag toenemende bewolking, kans op regen, maar wel zachter.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 Uh, we begonnen met, eh, deze week eh, met, met Kajak. Een Nederlandse groep van het album Kajak 2, het nummer Wintertime. En het is alleen maar om te, voordat u het mocht vergeten, te helpen herinneren dat het bijna wintertijd is. Wintertijd is, hè? wintertijd, ja, ja, ja. ja. <laughs> nog, nog een paar weken, dan gaat de wintertijd weer in. En dan is het om acht uur... Al lang al donker. Het is al lang donker, Joop. Ja, het is nou steken donker. En een beetje koud van je het, zei Ja, fris. Ja, ja, ja. Fris. Nou, fris. Koud is het. Koud is als de ijsberenbond met z'n ja, dat is waar, dat is waar. Okay. Nou, dan is het alleen maar fris. Goed, ehm, we gaan weer een lekker avondje met eh, hele fijne muziek eh, voor u eh, draaien. En dat wordt echt genieten, want we beginnen zo meteen met het eerste van drie. En dat is Ramble On van Led Zeppelin. Vervolgens Pretty Flamingo van Manfred Mann. En daarna California Dreaming, maar dan in de versie van José Feliciano. some sweet. if she just would. Some sweet day. California dreaming, I'm such a Yes, ons knows, cause I told so. dat waren weer lekkere drie nummers, eh, Joop. Eh, wat zijn de volgende drie? ja, we zullen we even, even hierover hebben. Die, ja, eh, José Feliciano heeft heel veel van dit soort nummers gecoverd. Maar op zijn eigen, hele identieke eigen manier. Ja. en dit was natuurlijk een nummer van de mamas en de papa's. Ja. Maar nu van uh, José Feliciano. Goed, we gaan nog drie nummers staan achter elkaar. We beginnen dan met Niels Lofgren. Met een hele bekende van hem. Cry Tough is het nummer. Vervolgens een One Need Wonder. En dat is een nummer Fire van The Crazy World of Arthur Brown. En tot slot eh, The Girl from Ipanema. En dan in de versie van Stan Getz. En eh, een van die meiden van Gilberto. En ik denk dat het als het goed is. Laat me horen. Already late to the Union Hall. Tired and dragging my feet on the ground. Doctor feel good, live right down my street. I flew on over and it heard me speak darkly. Well, I'm getting weak in the knees, and he said, quite tough, son, quite tough. Ooh, I told him about my dancing blues and why I had to feel the band. miss this lady if I can't dance. She's gonna break my nose. He said, Easy now, ik het eh, wel heb. En als ik het niet wil heb, mag u het me gerust zeggen. Ah, ik vind het lekker. Ah, het is gewoon lekkere, eh, heerlijke Braziliaanse muziek eh, van Stan Getz en Astrud Gilberto. En dat was dan The Girl from Ipanema. We gaan er weer drie draaien achter elkaar bij Golden CFM. Het gouden oude programma van onze lokale radio. We beginnen dan met Wake Up Little Susie. Een nummer van de Every Brothers, eind 50 jaren, begin 60 zo'n beetje. Vervolgens een vrij lang nummer van de Rolling Stones. You Can't Always Get What You Want... En daarna Santana met Soul Sacrifice. En het is ook niet al te kort. Genieten van de komende drie nummers. the tickle of fringes tell your pa. what are we gonna tell our friends when they say, Ooh la la, wake up. if you try sometimes, well, you might find you get what you need. Ah, and I went down to the demonstration to get. the air for you. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, will you just fight? en van alles nog wat gedaan. Ja, want dit is zo lekker tempo muziek van Santana. En zo zometeen gaan we bijvoorbeeld de Supremes draaien. lekker toch? En dat is weer een heel andere stijl. Eh, en dat nemen we het nummer Stop in the Name of Love. Dat is de eerstvolgende. Vervolgens de letter van de box, tops, moet ik zeggen. Ja. En dan uh, Daydream Believer van de Monkeys. Die eh, mensen van wat... een oudere leeftijd nog kennen van de geweldige tv-serie. Ja, ja <laughs> die, denk het wel. Eh, geweldige serie was dat. Eh, het was een, eh, een groep die, ja, die eigenlijk alleen maar samen is gevormd voor die tv-serie. Leuke muziek, de Supremes, de Boxtops en de Monkeys. Kom. 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings, and I your eyes Wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold And it stings nice deed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do Oh, ja. Het was weer gezellig, want eh, het is bijna 9 uur. We, gaan, we willen in ieder geval nog twee, proberen twee nummers voor u te draaien. Dus in ieder geval Albatross van Dreck, maar dat is dan de korte versie. En Sunshine Superman van Donovan. Daan Leffertz en ik, Jo hebben het weer graag voor u gedaan. Een leuk programma hebben we gehad. Over twee weken zijn, we, er weer. Met een verse editie van Golden CFM. Ja. Dank voor uw aandacht en graag tot dan. Tot dan.